Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol gaat flink minder passagiers laten vertrekken. De komende weken moeten het er elke dag ruim 9000 minder zijn... vanwege de chaos de afgelopen tijd op de luchthaven. Deze verslaggever van NH Nieuws weet wie het slechte nieuws aan de luchtvaartmaatschappijen mag vertellen. Ja, dat gaat een eh, onafhankelijke slotcoördinator bepalen. Dat is iemand die dus eigenlijk de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol ja, hun start- en landingstijden en recht toewijst, die gaat ze dus ook allemaal opbellen en in overleg met ze. En dat zal geen gezellig gesprekje zijn. Toei en Correndon hebben daar helemaal geen zin in. Die hebben gezegd, vooral Correndon, we hebben al heel veel gedaan de afgelopen maanden. Dus eh, bekijk het maar even. Eh, ga maar naar een andere luchtvaartmaatschappij. Ze zijn het eh, wat dat betreft wel zat. Wat precies de gevolgen zijn voor reizigers tot eind oktober moet dus nog blijken. In een groot kantoorgebouw in China heeft een brand gewoed. Er kwamen enorme vlammen uit het tientallen meters hoge gebouw en er vielen brokstukken naar beneden. De brand is inmiddels uit. Volgens de brandweer heeft iedereen de brand overleefd. Taxi- en bezorgdienst Uber is gehackt. Een hacker heeft toegang gekregen tot interne e-mail- en clouddiensten. Tegen de New York Times zegt hij dat hij met zijn of haar actie wil aantonen hoe zwak de beveiliging van Uber is. En hij vindt dat chauffeurs beter betaald moeten worden. Of er ook gegevens van klanten bij zijn, is niet duidelijk. En een boete voor RKC-spelers Etienne Vasse en Michiel Kramer. Zij waren vorige week woedend toen ze in de wedstrijd tegen PSV in de extra tijd een penalty tegenkregen. Onterecht, zei keeper Vasse toen. Hebben wij nog een VAR nodig of zo? Volgens mij helemaal niet meer. Maar ja, ik, ik, zou heel die VAR gewoon schorsen. En die scheids ook voor, eh, voor drie weken. Ook Kramer zei na de wedstrijd dat hij helemaal klaar was met de scheids en de VAR. De KNVB vindt dat allemaal niet kunnen en heeft ze 1000 euro boete gegeven. Als ze nog een keer zo de fout ingaan, worden ze een wedstrijd geschorst. Het weer tussen de buien door laat de zon zich zien. Het is een graad of 16 en zeker aan de kust blijft het nog lang regenachtig met flink wat wind.